Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 kunnen de wrakstukken van het vliegtuig bekijken. De nabestaanden kunnen vanaf begin maart terecht op de luchtmachtbasis Schilzerijen. Daar worden de onderdelen gefotografeerd en onderzocht. Luchtvaartonderzoekers gaan binnenkort kijken naar inslagpatronen en breukvlakken op de wrakstukken. En onderzoeken of er mechanisch iets is misgegaan. Volgende week wordt er waarschijnlijk meer bekend over het bezoek van nabestaanden aan de basis. De NAVO gaat kleine commandoposten neerzetten in zes landen rond Oekraïne. Het bondgenootschap kan van daaruit militaire oefeningen plannen en reageren op eventuele agressie uit Rusland. De posten komen te staan in Estland, Letland, Litouwen, Polen, Bulgarije en Roemenië. Volgens secretaris-generaal Stoltenberg wil de NAVO zo zijn solidariteit met Oekraïne laten blijken. De NAVO wil verder een trainingscentrum openen in Georgië. Griekenland wil niet onderhandelen over nieuwe noodsteun van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. De nieuwe minister van Financiën, Varoufakis, zegt dat hij niet wil samenwerken met het officiële onderhandelingsteam, de Trojka. En dat Europa de helft van de Griekse schuld moet kwijtschelden. Voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep benadrukte dat Griekenland zich moet houden aan de afspraken om te bezuinigen en te hervormen. De Duitse politie heeft twee mannen opgepakt die drugs smokkelden in chocolade-eieren. twee zaten in een trein met een rugzak vol kindersurprise-eieren. Daarin zitten normaal gesproken plastic speeltjes. Ze gedroegen zich verdacht en daarom waarschuwde de conducteur de politie in Koblenz. En daar bleek dat in de eieren in plaats van speelgoed porties amfetamine, ecstasy, heroïne, hash en LSD zaten. Het weer, regen, natte en soms gewone sneeuw trekt naar het oosten over het land. Vannacht wordt het droog en daalt het kwik tot rond het vriespunt. Vanavond en vannacht kan het overal glad zijn. Morgen enige tijd zon, maar in het zuiden bewolkt met wat regen.